Eefje Kunnen met het NOS-journaal. In Singapore een paar woorden. Kim zei dat er obstakels zijn overwonnen om zo ver te komen. Trump zei dat hij ervan overtuigd is dat de ontmoeting een groot succes wordt... en dat de VS en Noord-Korea een fantastische band zullen krijgen. De leiders waren vervolgens zo'n 40 minuten samen in een privévertrek... Op dit moment gaat de ontmoeting verder met andere leden van de Amerikaanse en Noord-Koreaanse delegaties. Zo is de Amerikaanse minister Pompeo erbij en de nationale veiligheidsadviseur van Amerika Bolton. Trump wil met Kim afspraken maken over de nucleaire ontwapening van Noord-Korea. In ruil daarvoor zou Trump sancties tegen het land laten vallen. In Duitse supermarkten zijn met fipronil besmette eieren ontdekt. Ze zouden komen van een biologische boer uit Nederland, melden Duitse media. Het gaat om ruim 70.000 eieren. Ze zijn uit de schappen gehaald. Het Duitse ministerie van Landbouw zegt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. De Canadese provincie Quebec heeft een steunprogramma opgezet voor staal- en aluminiumbedrijven die in de knel komen door de door de VS ingevoerde importheffing. Er wordt omgerekend zo'n 65 miljoen euro voor uitgetrokken. Staalbedrijven in Quebec komen in de problemen doordat klanten weigeren de importtarieven voor hun rekening te nemen. In Venlo is een burenruzie ontaard in een schietpartij. Een man had zijn buurman verwond met een mes. Die kwam daarop naar buiten en schoot zijn aanvaller neer. Beide mannen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een vrouw en een jongen zijn opgepakt voor mogelijke betrokkenheid. Het weer. De dag begint met wolkenvelden en plaatselijk kan wat regen vallen.